Waarom loopt men altijd mijn deur voorbij? Waarom komt er nooit eens bezoek voor mij? Ik ben zo alleen, ik heb niemand meer en loopt men voorbij dan huil ik steeds weer. Mijn vader en moeder zijn jaren al dood en zonder veel liefde bracht men mij toen groot. Nu lig ik hier even. in mijn bed. Geen mens die bij mij eens een bloemetje zet. Waarom loopt men altijd mijn deur voorbij? Waarom komt er nooit eens bezoek voor mij? Ik ben zo alleen. Ik heb niemand meer en loopt men voorbij, dan huil ik steeds weer. De jaren van vreugde zijn lang reeds voorbij en sinds ik hier leef schijnt de zon niet voor mij. Al had ik ook vrienden, ze komen niet meer. Nooit zet men bij mij eens een bloemetje neer. Waarom loopt men altijd mijn deur voor? Waarom komt er nooit eens bezoek voor mij? Ik ben zo alleen, ik heb niemand meer en loopt men voorbij, dan huil ik steeds